9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Ook in regio's waar steeds minder mensen wonen... moet een middelbare school blijven. Koepelorganisatie VO-raad zegt in het AD... dat de overheid de bijdrage voor scholen in krimpregio's... niet mee moet laten dalen met de leerlingenaantallen. Op die manier kunnen kinderen altijd in de buurt... naar het voortgezet onderwijs. De VO-raad is bang dat scholieren straks meer dan 20 kilometer moeten reizen... om op school te komen. Een delegatie van de Europese Volkspartij is de toegang tot Venezuela geweigerd. De vier politici, onder wie Esther de Lange van het CDA... werden op de luchthaven van Caracas tegengehouden... en op de eerste vlucht terug naar Europa gezet. Volgens de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken... is de delegatie een paar dagen geleden al gewaarschuwd... dat ze het land niet zouden inkomen. Volgens de Venezolaanse regering wilden de Europeanen Juan Guaido ontmoeten. Die riep zich vorige maand uit tot interim-president van Venezuela als vervanger van president Maduro. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil dat Schiphol blijft groeien. Omwonenden en milieuorganisaties willen dat het aantal vluchten op Schiphol tot 2023 niet verder toeneemt. Maar Van Nieuwenhuizen zegt in de Volkskrant dat de luchthaven niet op slot kan. Daardoor zou Schiphol de concurrentiestrijd verliezen met andere Europese vliegvelden. Ook Lelystad Airport gaat er volgens de minister gewoon komen. De Verenigde Staten hebben dit weekend een officieel verzoek ingediend bij Curaçao om de luchthaven van Willemstad te gebruiken voor op- en overslag van humanitaire hulpgoederen voor Venezuela. Curaçao wil meewerken, maar heeft wel voorwaarden gesteld aan het verzoek van Amerika. Zo moet onder meer de Venezolaanse president Maduro akkoord gaan met de luchtbrug. De verwachting is dat de landen deze week akkoord gaan. Het weer vrij zonnig, later vanmiddag in het westen meer bewolking. 11 tot 15 graden wordt het. Later vanavond en komende nacht wat regen of motregen. Morgen vooral ochtends in het oosten nog wat regen. Op andere plaatsen zon met af en toe een bui. En het wordt morgen hooguit 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog een file van 6 kilometer op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maars en Breukelen. De weg is weer vrij. Ook eh, op de A44 is de weg weer vrij.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 Just put your head on the past, I'll be trying to put Oh. understand that certain feeling carved by another's hand. Oh. but it's too late to hesitate. We can't keep on living like this. op internet. www.zfmzandvoort.nl Think you now how I feel I've got Zandvoort heeft het.